Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De felicitaties stromen binnen bij Donald Trump. Het is nog niet helemaal def-def, maar het lijkt er wel heel sterk op dat hij opnieuw president wordt. Rechtse leiders waren er als eerste bij. De Hongaarse leider Orbán, dictator Lukashenko van Wit-Rusland en Geert Wilders stuurden al berichtjes. Niets later volgde ook de Britse premier Starmer en onze eigen premier Schoof. Trump zelf is zeker van zijn zaak. Hij claimt de overwinning en zegt dat Amerika gouden tijden tegemoet gaat. Je hoort correspondent Rudy Bauma. Ja, hij haalde de aanslag op zijn leven aan. Hè. Trump zei, God heeft mijn leven gered met een reden... omdat ik Amerika weer groot moet maken. Hij toonde zich ook verheugd met de winst van de Republikeinen in de Senaat. Hè. Die hebben daar nu een meerderheid. En hij sprak ook de hoop uit dat de Republikeinen ook een meerderheid in het huis houden. Dat is de Amerikaanse Tweede Kamer. Als de Republikeinen daar inderdaad ook een meerderheid hebben... kan Trump zijn plannen er makkelijk doorheen krijgen. De UvA heeft 4 miljoen euro schade door pro-Palestina-demonstraties dit voorjaar. Tijdens die protesten werden ruiten en deuren vernield en muren beklad. De grootste kosten waren dat een verbouwing uitgesteld moest worden. De Unie wilde de schade verhalen op de daders. Het schiet maar niet op met de compensatie van toeslagenouders. Zij werden de vernieling ingeholpen door de Belastingdienst. Die zei dat ze hadden gefraudeerd, terwijl dat niet zo was. Volgens het ministerie zitten dik 4.500 mensen nog te wachten op de commissie die alle gevallen beoordeelt. Volop grote uitslagen in de Champions League gisteravond. Topclub Manchester City werd met 4-1 ingemaakt door Sporting uit Portugal. Liverpool won met 4-0 van Leverkusen. En dat was ook de uitslag bij PSV Girona. Vanavond komt Feyenoord in actie tegen het Oostenrijkse Salzburg. Dat moet lukken, denkt mijn sportcollega Suze van Kleef. Vanavond om 9 uur spelen in de eigen Kuip tegen Red Bull Salzburg. En vooral hun prestaties die zijn echt wel slecht ook in de Champions League. Drie wedstrijden, nul punten, nul keer gescoord. Dus Feyenoord moet gewoon winnen. Andere potjes die vanavond onder meer op het programma staan... zijn PSG, Atletico Madrid en Inter tegen Arsenal. Het weer nog grijs, maar wel bijna overal droog. Alleen in het zuidwesten af en toe opklaringen met zon.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 Welkom bij eh, het tweede deel van Duifzaag de Week door. Ja, hij is door. je toch ontbijten? Nee, toch? Eh, eh, zo laat ontbijt, Wat is dat nou? Nou, vooruit. Eet smakelijk dan. Gekookt eitje. Half zacht, half hard. Een beetje ertussenin. Pistoletje met een eh, plakje kaas erop. Eitje erop. Misschien een paar kruiden eroverheen. En smellen maar. Smakelijk eten. met zijn Tijuana brassen de taxi eh, uit eh, Tijuana. De Tijuana Taxi. Ja, luisteraars, uh, zie het helemaal niet meer zitten. En door, uh, ja, doordat Donald Trump nou wint. Of misschien zie je het juist wel zitten. Maar in ieder geval, als je het niet meer ziet zitten... dan heb ik Dave Berry heb ik bereid gevonden om u ergens naartoe te brengen... waar u het wel weer ziet zitten. Namelijk bij de Week Door. Nou, Dave Berry, kom op man. I'm gonna take you there. There's a place where we can go, and no one cares just what you Where You Can Go. U bent een dame. U bent echt een dame. chin. Say it again. I love your chinny chin chin. Yadabella, Yadabella, the drugs me. Rockefeller, Rockefeller. Yadabella, Yadabella, the drugs me. Rockefeller, Rockefeller. You're my Rockefeller. I'm your Rockefeller. I love you mine. That's very kind. I love your jazz. Razzmatazz. I love your Rockefeller. you're my Rockefeller. You're my Cinderella. Ooh. Esther en Abraham Ofarim met de eh, You're the Lady. Ja, de Rudy Karel Show, daar doet me dat aan denken. Want volgens mij eh, zaten ze daar op een eilandje of zo. Eh, of, of, of, waren dat nou weer twee anderen? Nou, ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval, het is ook zo lang geleden. Het is zo lang geleden, luister. Het is zo lang geleden. I'm leaving Laat het er nu over om daar een oordeel over te vellen. What you gonna do? Now do you want my love? through That's why I'm leaving it up to you understand What I, what I You know I worship the ground You That's why I'm leaving it up to you waren Dale en Grace.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 Ik heb hem al lang doorgezaagd. Hè. Dat heb u zo eh, juist kunnen horen. Met mijn laatste pogingen om de week door te zagen. De woensdag is altijd een taaie woensdag. Dat kan ik u wel vertellen. Echt een taaie woensdag om door te zagen. Maar het lukt duif elke week weer. En dan gaan we de tweede helft van de week in. Daar zijn we dus nu ingegaan. En dat gaan we verder afronden met uh, Mary Hopkin. Mary Hop. Bye voor de eerste helft van de week. En hello voor de tweede week, hè? De eh, tweede helft van de week, zo moet ik het zeggen. Ja. het mooi of was dat mooi, luisteraars? I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Zonder kaartje kan je boete, hè? Komt mm-hmm. er zo'n conducteur die zegt van, hé, hey, waar is je kaartje? Waar is je betaalbewijs, moet ik dan zeggen? And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm town looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see Reminds me that I long to be Homeward bound I wish I was Homeward bound Home where my thoughts escaping Home where my music's playing Home where my love lies waiting silently Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. Mm-hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. 9 van de 10 keer gaat. choose me again and again and again. Well, don't try to fight it, cause baby it ain't no use. You're gonna find out that I'm stubborn as a dog on mule. Nine times out of ten I try to kiss you, and I aim to try it just nine times again. Well, if I miss the nine times that I've tried Baby, I bet my life I'll get you on number 10.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 Kom op. Voordat we weer naar de cabaret gaan, luisteraars, nog eventjes de Carpenters. Jambalaya. He gotta go me oh mile. Oh. He gotta go pull the pirogue down the bayou. Oh. His Yvonne, the sweetest one, me oh mile. Oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Hè? Is dat lang geleden? In elk theater waar je speelt is er een man die veel meer belang heeft bij de pauze dan bij de voorstelling. Overal waar je speelt, altijd komt er om half acht, zo'n half uur voor de voorstelling... iemand op je kleedkamerdeur kloppen om te vragen hoe laat het pauze is in verband met de consumpties. Voordat we hier in Amsterdam kwamen, hebben we in de buurt van Amsterdam een uitprobeertournee gehad... en we speelden op een avond in een klein dorpje waarvan ik de naam niet kan noemen omdat het Amstelveen was. ik speelde in een gymnastieklokaal met 400 stoelen. Ik zat in een, klein, in een heel klein kamertje aan een klein tafeltje... om me te schminken toen er drie keer op de deur geklopt werd. Er kwam een man binnen, ongelooflijk. Onmiskenbaar een oververmoeide figuur uit het horecabedrijf. Meneer Sonneveld? Ik zeg, ja meneer. Kan u mij ook zeggen hoe laat het pauze is? Ik zeg, nou meneer, half tien, vijf over half tien. Dat ligt aan het enthousiasme van het publiek. Oh, dank u wel meneer Sonneveld. Nou, het zal mij benieuwen. Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar is meneer het doet. Maar ik bedoel de consumpties ik even van uw tijd erover. Ga u rustig door hoor, met kleuren, meneer Sonneveld. Ga u rustig door. Kijk eens meneer, ik zit aanstaande juni zit ik 25 jaar in dit vak meneer en je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Op de toneelavonden dan heb ik hier 400 man in huis, meneer Sonneveld. Nou, dan mag je toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is strijk en set, sure hetzelfde. 400 man, 200 koppen koffie. Of zoals dat in het bedrijf heet, 1 op 2. Maar behalve, meneer Sonneveld, als er op het toneel iets gegeten of gedronken wordt... want dan zet ik het dubbel om. Ja, meneer, hoe gaat het? Dat is logisch, nietwaar? De mensen in de zaal die zien op het toneel iets eten... die krijgen zelf ook trek, nietwaar? En dat wordt dan in de pauze al direct vragen om gevulde koeken... spritsen, kano's, begrijp je goed? dat is dan binnen 10 minuten neverkopen geblazen. Maar nou zou je toevallig 200 spritsen in huis nemen, meneer. Nou, dan kun je de volgende dag wel aan de poes opvoeren... als er een drama geweest is. Want na iets droevigs wordt er namelijk niet gegeten, begrijp u? Mag ik nog even van uw tijd erover? Ik, ik zou u iets willen vragen, meneer Sonneveld. Zou u niet iets op het toneel willen nuttigen? Eh, doet u me een lol u Nou, even goede vrienden hoor. Maar zeg even van uw tijd erover. Neem dan de kroketten, meneer Sonneveld. Ik zeg, wat zegt u? Nou, de kroketten. U weet niet voor wie u vanavond optreedt. U treedt hier vanavond op voor het nut. Ik zeg, wat zegt u me daar? Voor het nut. Maatschappij tot nut van het algemeen. Wist u dat niet? Nou, schrik dan niet, meneer, want er zit maar 200 man in de zaal. Meer leden hebben ze niet. Maar een publiek hier, meneer. De fine fleur van Amstelveen, meneer. Hoofdzakelijk notabelen. En, en, u weet, meneer, notabelen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar? Advocaten, doktoren, tandartsen, begrijp ik goed. Kijk eens, meneer, die mensen die werken later, die eten vaak niet. Dus wat doe ik als er notabelen zijn, meneer? Dan laat ik de slager honderd kroketten brengen. En die gaan een grif op, begrijp u? Oh, dat zijn gezellige avonden, meneer. Dan leggen die kroketten beneden in het vet te sputteren. De slager laat ik ze brengen, begrijpt u? honderd kroketten leggen, dan... Met de notabelen zijn er weer, denk ik. Dan. u? Maar wat gebeurt mij, mag ik nog even over die tijd erover... wat gebeurt mij, meneer Sonneveld, acht weken geleden... met diezelfde notabelen in de zaal? Er is geen toneelvoorstelling, geen concept, zoals gewoonlijk maar een lezing. De 200 notabelen zijn er weer. Ik heb de 100 kroketten weer laten brengen door de slager, meneer Sonneveld. Op het toneel neemt plaats een dokter. En die man, meneer, die gaat me daar een lezing houden over de meest afgrijzelijke ziektes dat is nog niet eens het ergste, meneer. Maar hij vertoont daar lichtbeelden bij, meneer. En daar verschijnen achtereenvolgens op het witte doek afgrijzelijke sferen. Verschrikkelijke open wonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag, ga me krokken. Ik ren naar het toneel, ik ren naar het toneel en ik roep tegen die man, heks! Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. meneer, ik roep, ik roep tegen die dokter. Hé, hey, dokter, denk u een klein beetje aan de kroketten. Maar ja, meneer. Wat wil u, meneer? Een eigenzinnig type. Gaat ijzeren heilig door, meneer. Weer een sfeer op het doek. Meneer, ik ren naar de koffiekamer en ik zeg tegen de ober Jan... doe het vuur maar uit onder de kroketten. Want dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er acht verkocht die avond, meneer. Acht kroketten met deze beide handen, meneer. Ik bleef met 92 kroketten zitten. En wat doet een man met 92 kroketten, meneer? Ze zelf opeten, ja, kom nou. Nee, meneer, ik heb als kind al zo geleden, meneer. Mijn vader, mijn, mijn vader zat ook in dit vak, meneer. Die was ook restaurateur, die kon ook niet inkopen, meneer. ik heb een jeugd gehad, meneer. Dagen achter elkaar zaten we slaatjes te eten, meneer. Weken achter elkaar broodjes met rosbief. Het kwam je je strot uit. En, en die 92 kroketten aan mijn eigen kinderen opvoeren. Nee, meneer, daar waag ik mijn kinderen niet aan. Daarom zeg ik, meneer Sonneveld, dat zal mijn benieuwen vanavond. Toen ik hem na de pauze even opzij van het toneel zag staan en hem aankeek... zei ik tegen hem, en? Toen riep hij terug, alle honderd verkocht, meneer Sonneveld. En hij slofte terug naar de koffiekamer. All the leaves are brown and the sky is gray. Con ons stay, yes, he knows, cause nou, nou, José Feliciano, wat is er met jou aan de hand, jongen? Ja, een beetje storing eh, op de platenspeler heb ik het idee, luisteraars. Ik ga hem straks nog een keer draaien, als ik het voor elkaar krijg tenminste. Want dit is natuurlijk wel eh, godzonde hè, dat dit gebeurt. Hans Vermeulen, ben jij eventjes eh, bereid om in te vallen? Dancing voor José Feliciano. And the sky is gray. I went for if I was in LA. Cause I told him met eh, José Feliciano. Ja, luisteraar, sommige cd-spelers zijn heel gevoelig. Hoe er maar een klein dingetje op te zitten, een pitje of een eh, beetje vettigheid of weet ik veel wat. En dan doet ze cd, eh, die gaat het af laten weten. Althans, de cd niet, maar de platenspeler laat het dan afweten. En ja, dan is hij eruit. Maar net, ik heb de cd schoongemaakt en ziet het, of hoort het resultaat, moet ik zeggen. Want ik, nou, ik ben zo blij voor José. Ik ben zo blij voor José. Want José, het zijn de Love and Things You Do on gitaar en qua zang. En straks weer uh, eh, Feliz Navidad met de kerst natuurlijk, hè? Ja, daar kijken we alweer naar uit, luisteraars. De kerst, ah. Marmelade Marmalade met It's the Love Things You Do. Het zijn de lieve dingen, luisteraars, die u allemaal voor mij doet... door naar nou me te luisteren. Tot 12 uur vanmorgen ben ik nog op de radio met Duifzaag de week door. En die week heb ik al lang doorgezaagd. Maar dat betekent niet dat ik ben gestopt met eh, plaatjes draaien en cabaret. Nee, nee, nee, nee. We, twee uur nog volop eh, lekkere muziek. Gouden ouwe, want daar, daar leef ik van, van gouden ouwe. En eh, ja, dan half twaalf nog een keer een stukje cabaret. Wat gaat worden, ga ik nog niet verklappen. U moet gewoon blijven luisteren. En dan, eh, dan hoort u het allemaal vanzelf voorbij komen, luisteraars. En om even bij te kunnen komen... mag je je hoofd even op mijn schouder liggen. Leggen, moet ik zeggen. En als je hoofd op mijn schouder ligt... dan word je helemaal blij. En dan, eh, dan denk je, duifie, dankjewel. Hè? Put your head on my shoulder.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 mooi, hè? Michael Bublé, Put Your Head On My Shoulder. Nou, hoe voelde dat, eh, luisteraars? Eh, met name dan natuurlijk de dames. Ja, de heren mogen ook wel even op mijn schouder, hoor. Maar eh, die moeten snel weer weg, want die moeten, die moeten eh, de kosten verdienen. Kom op, man. <laughs> Ja, maar dan moeten de dames ook tegenwoordig. Tegenwoordig moeten stellen samenwerken om ja, überhaupt de hypotheek te kunnen betalen. Maar als je nou aandelen hebt in bitcoins, luisteraars... dan zit je helemaal gebakken, Want ik heb begrepen vanmorgen van het nieuws... Ja, dat de bitcoins die zijn eh, hoger, of die staan hoger dan ooit. En als je bitcoins hebt, dan, eh, dan maak je een klapper. Hè? Financieel dan, hè? Een zogenaamde financiële klapper. Nou, we maken nog eh, een gezellige muziekklapper in tweede uur. Dat ga ik u beloven. En ik ga op mijn klokje kijken, want ik heb nog een... ja, straks een 3 minuut 40. En dan heb ik nog precies tijd voor een plaatje van, voor de dames die het ochtendgevoel hebben, die ladies zijn of the morning.